Een woordvoerder van het parket zegt tegen persbureau Belga... dat de aanval nu beter is uitgevoerd... Op het Europol hoofdkwartier in Den Haag is vanmiddag om twee uur een persconferentie over de cyberaanval. De Nederlandse ontwikkelingsbank FMO is betrokken bij wantoestanden op drie palmolieplantages in Congo. Volgens de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch worden medewerkers zwaar onderbetaald en werken ze zonder beschermende kleding met giftige pesticiden. FMO financiert Veronia, de eigenaar van de plantages. Human Rights Watch roept de bank daarom op om invloed uit te oefenen op de situatie op de palmolieplantages. De acute hulp aan slachtoffers van seksueel geweld staat onder druk door geldgebrek. Meer mensen melden zich bij het Centrum Seksueel Geweld... maar de overheid en gemeenten zijn het niet eens over wie de zorg moet betalen. Volgens het centrum is er voor volgend jaar een tekort van 2 miljoen euro. Juist vandaag begint het ministerie van Justitie en Veiligheid een campagne... om slachtoffers van seksueel geweld sneller hulp te laten zoeken. Dat is volgens onderzoekers belangrijk omdat de kans op een posttraumatische stressstoornis zo afneemt. Bij Arnhem is vannacht een bestelbus met vaten chemicaliën uitgebrand. Vermoedelijk was het drugsafval. De brandende bus werd om half één ontdekt op een, op een dijkweg langs de Nederrijn. Ook naast de bus lagen vaten met chemicaliën. De brand werd snel geblust. Een gespecialiseerd bedrijf ruimt alles op. Het weer overwegend bewolkt en in het zuiden van het land nog dichte mist...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 Op de A7 Hoorn richting Zaandam 10 minuten vertraging tussen Hoorn en Purmerend Noord. A9 Diemen richting Alkmaar tussen Amsterdam Zuidoost en Alsmeer een kwartier vertraging. Het staat helemaal stil op de N231 Alfa aan de Rijn Amstelveen bij de aansluiting met de N201.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 Out on the streets the traffic starts jumping. And folks like me on the job from 9 to 5. Working nights. Goedemorgen Zandvoort, maandag 25 november. 158 dagen of 22 weken nog tot de Formule 1. Buiten de 6 graden, klaar klaart op. Het wordt 8 graden vandaag, het is mistig. En dit is ZFM en ik ben Walter Sands. En ik ben tot 10 uur bij je nog. bij ZFM, waar het 11 over 9 is. 25 jaar oud is dit al, maar wat lekker nog steeds.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 En lunch wordt gepresenteerd door Dolly. En een van de dingen die ze altijd doet, is een recept meenemen. Dolly, ik heb ook een recept meegenomen. En dat is de chocolate balls. Hier zijn ze, chef uit Health Park. Two tablespoons of cinnamon And two or three egg whites a half a stick of butter mm, melted. Stick it all in a bowl, baby. Stir it with a wooden spoon. Mix in a cup of flour. You'll be in heaven soon. Say everybody haven't seen my balls, they're big and salty and brown. If you ever need a quick pick me up, just stick my balls in your mouth. Ooh, suck on my chocolate salted balls. Stick 'em in your mouth and suck 'em. Suck on my chocolate salted balls. They're packed full of vitamins and good for you. So suck on my balls. Bought a cup of unsweetened chocolate and a half a cup of brandy. Then throw in a bag or two of sugar and just a pinch of vanilla. Grease up the cookie sheet. Cause I hate when my balls stick. Then preheat the oven to 350 and give the never seen my balls they are big and salty and brown. If you ever need a quick pick me up, just stick my balls in your mouth. Suck on my chocolate salted balls. Put them in your mouth and suck them. Suck on my chocolate salted balls. Your are packed full of goodness, high in fiber. Hey, wait a minute. What's that smell? It smells like something burning. Well, that don't confront me none. Long as I get my rent paid on Friday. Baby, you better get back in the kitchen. Cause I got a sneaking suspicion. Oh man, baby. Baby, you just burned my bone. My body's on fire. baby. My burning. Give me some Put some on me. My burning. Oh my goodness. I'm I'm I'm something. Ooh, suck on my chocolate them in your mouth and suck them. They're on fire. Het bos is onrustig. Hier en daar wordt de stilte verstoord door het burlen van de wijfjesherten en de bronstroep van de mannetjes. De imponerende twaalfender voelt zich de absolute heerser over zijn roedel wijfjes. Laat geen jongeling het wagen zijn macht te genaken. Als hij dat in zijn jeugdige overmoed toch probeert en de hinden benadert, haalt hij zich de woede van de leider op de hals. I can do what I want, I'm in complete control. That's what I tell myself. I got a mind of my own, I'll be alright alone. Don't need anybody else. I gave myself a good talking to. En daarvoor hoorde je het recept voor Salty Balls. Gedaan door eh, de chef van South Park. En vanmiddag bij Dolly ook weer een recept tijdens ZFM Lunch. Wij gaan door met Dancing Easy hier bij ZFM waar het 8 voor half 10 is. En dit liedje ken je. Dit komt je heel bekend voor. Close your eyes and your find vijf half tien is. En weet je nou al waar je dat muziekje van kent? Denk eens aan Racing, Martini, die kant op. Jaren zeventig, dat klonk toen zo. Klopt dat dus. 1980 Martini Motor Racing met ja, datzelfde liedje, Dancing Easy. En eh, wij gaan eh, op richting half tien. Nou, de week jazz is niet eng. En tot die tijd om een beetje in de stemming te komen. Al El Giro samen met Yumir Deodato. Hier zijn ze. Het Double Face. <laughs> the night in a bright arcade. Analyze what's been. Eltero en Deodato hier bij ZFM, waar het 2 over half tien is. En de vaste luisteraars weten het dan, half tien. Dat is het moment voor Jazz is niet eng. En jazz is niet eng, maar dat zal ik je zo vertellen. Vandaag in de Jazz is niet eng een big band. En niet zomaar een big band, we hebben de Count Basie Big Band. En Count Basie heeft in de jaren 80, ja toen leefde hij zelf al niet meer, maar de band blijft bestaan en die staat nog steeds. Heeft George Benson een album opgenomen met de Count Basie Band. En het eh, is een geweldig album. En eh, daarop draai ik eigenlijk het eerste nummer. En dat is Without a Song. Dit is Count Basie Big Band samen met George Benson Without a Song. Hier bij 6, ZFM, niet de Jazz FM, ZFM om drie over half tien. never end without a song the road would never bend when things go wrong. A man ain't got a friend without a song. That field of corn would never see a plow. That field of corn deserted now. A man is born, but he's no good, no how. Without a song, I have my troubles and woes, but sure as I know. I only know there ain't no love at all without a song. Without a song, the day would never end. Without a song, the road would never end. Well, things go wrong, a man ain't got of a song. That field of corn would never see a plow. That field of corn would be deserted now. A man is born, but he's no good, good, no power without a song. I've got my troubles and woe, but sure as I know, the Jordan will roll. I'll never know what makes the grass so tall. I only know. Hier bij ZFM waar het 20 voor 10 is. En daarvoor hoorde je de Big Boss Band George Benson met het Count Basie Orchestra. wij gaan even lekker door met ook weer zo'n lekkere oude, maar wel een hele lekkere van David Bowie. Hier is die, de eh, ZFM. En die kaartjes die zijn er nog steeds, hè? Kom ze halen, je hebt nog 20 minuten tijd. I know when to go out. I know when to stay in. Get things done. 7FM. comme moi, gamwa, ah, Elle Hello papi, mais mes bazar J'entends des bails à 300 À ce qui paraît, je te cours après. Mais ça va pas, mais t'es taré, Mais comment ça Le monde est typé.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 8 graden op de officiële ZFM-thermometer. En eh, nog een kleine 10 minuten tot 10 uur. En we gaan lekker door met Michael Jackson. Michael Jackson. En laten we zeker Quincy Jones niet vergeten die ook dit geweldige album gemaakt heeft. Het mama, wat stappen van vandaag? Wanna be starting something. En ja, laatste plaats voor tien uur. En dan weten we, meezingen. En hier is hij hoor, Hazes. Hij blijft gewoon zo mooi. En we zingen gewoon allemaal mee. Hier bij ZFM, waar het 6 voor 10 is.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 Dan vergeet je snel weer deze nacht. Zij vertrouwt op mij, dat is mijn kracht. al oh, mijn kracht. Want zij gelooft in mij. Zij ziet toekomst. Ze nooit, maar je voor mij is vrij. Als je weet, niet gaat voorbij. Ik schrijf mijn eigen lied, totdat iemand... gelooft in mij. En daarmee sluiten we dit ochtendje. Zandvoort staat op of sluiten we af. En dat was het dan voor vandaag. Het is uh, tien uur. Zometeen na tien de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. En dan gaat het onder andere over de inrichting van het terrein naast het casino bij de rotonde. Dan vanmiddag weer lunch met onder andere een recept. Nou, Dolly, ik heb ook al een recept laten horen. Jij me vanmiddag ook weer. En eh, ja, vanavond is die extra uitzending eh, van 8 tot 10 van Alternative FM... Met allemaal aandacht voor Rob Dakta Award. dat doet Jaap en die, eh, die heeft allemaal opnames gemaakt. Dus dat, eh, dat wordt een hele leuke uitzending. En uh, ja, het lijkt jou dan nou ook leuk om, om hier bij ZFM mee te doen. We hebben altijd vrijwilligers nodig. En met name met de komst van de Formule 1 valt er heel veel te doen in het dorp. We hebben verslaggevers nodig, we hebben redacteuren nodig. Dus geef je op, kijk op de site zfmzandvoort.nl. En dan, horen we graag van je. En we hebben vast een plekje voor je, of bij de techniek, of als presentator, of als redacteur, of als verslaggever, of website designer, of wat dan ook. Je bent van harte welkom hier bij ZFM. Ik ben er donderdag weer. Nee, sorry, woensdag ben ik er weer. Dinsdag en donderdag zit, eh, zit Ger hier. Ger is hier morgenochtend. En uh, ik wens je een hele fijne dag.